Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. De overheid mag CO2 gaan opslaan in de Noordzee. Dat heeft de hoogste rechter bepaald. Gebeurt straks onder meer in de Rotterdamse haven. Mijn collega Sarah Bruman legt uit wat ze precies van plan zijn. Het is een, eh, een project dat in de toekomst gebouwd moet worden onder de Noordzee eh, en eh, eigenlijk de CO2 van grote industrie in de Rotterdamse haven, bijvoorbeeld Shell en eh, Exxon, daar de CO2 van moet gaan opvangen en opslaan om de klimaatdoelen te halen. Een milieuorganisatie stapte naar de rechter omdat er bij de aanleg van het project veel stikstof vrijkomt. Maar ze kregen geen gelijk omdat het volgens de rechter om kleine hoeveelheden gaat die in de toekomst niet schadelijk zijn. Paniek op de boot van Amsterdam Centraal naar Noord vanmorgen. Een man bedreigde mensen met een mes en sloopte de boel. Hierdoor ging de klep van de pont niet meer open. Er klommen ongeveer 20, 20 reizigers over het hek om er vandoor te gaan. De man is opgepakt. En nog even, dan zetten duizenden festivalgangers hun tentje op in Biddinghuizen. Misschien zit jij er ook wel tussen. Dikke kans dat je dan meteen een lading muntjes inslaat voor drankjes en eten. Op zich is het wel relaxed, toch? Je betaalt gewoon per muntje. Heel onhandig. Ja, die muntjes dus. Mijn collega's van NOS op 3 vroegen zich af hoe het komt dat je op sommige evenementen niet gewoon kunt pinnen. En collega Nina Jansen keek hoe het geregeld is bij festivals. Festivals onder de 25.000 bezoekers, daar is toch wel meer dan de helft eh, overgestapt op pinnen. Ehm, maar van de grote festivals, dus 25.000 bezoekers of meer... daar blijft eigenlijk bijna iedereen vasthouden aan munten. Festivalondernemers zeggen dat ze munten gebruiken... omdat ze onder meer bang zijn dat ze het pinapparaat ze misschien in de steek laat... en ze door een storing een hoop geld moeten missen. Dan nog het weer. Er komt een zonnige avond aan.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 ideaal. Ik kan niet wachten op mijn Anne Fleur vakantie. Anne Fleur vakantie. Anne Fleur vakantie. blote benen, beest, pajasje, roep de ober, doe mij maar en zomerhits. too much fun. Overal hoor je nu overal. Ieder en maal weer.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 In de plas, vlakbij chemisch bedrijf Gimoers, werden eerder PFAS gevonden. Uit nieuw onderzoek blijkt dat de concentratie van die kankerverwekkende stoffen voor kinderen gevaarlijk kan zijn. Opnieuw moet een Nederlandse correspondent Rusland verlaten. Het is Eva den Hartog, die schrijft voor onder meer De Groene Amsterdammer. Ze heeft van de Russische autoriteiten zes dagen de tijd gekregen om te vertrekken. In de halve finale van het WK voetbal heeft Engeland Australië met 3-1 uitgeschakeld. Daardoor staat de ploeg van Sarine Wiegman in de finale. Engeland neemt het zondag in de eindstrijd op tegen Spanje.